spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Cabinepersoneel. Afgesproken is onder meer dat de medewerkers er tot juni komend jaar 3,5% loon bij krijgen. Er is tot in de nacht vergaderd om eruit te komen. Een andere vakbond, FNV Cabine, heeft voor maandag een staking aangekondigd. KLM roept die bond op om de staking uit te stellen en te proberen om samen met VNC tot een definitief akkoord te komen. VNC vertegenwoordigt ongeveer 70% van het cabinepersoneel van KLM. Ambtenaren in Saoedi-Arabië krijgen het komend jaar zo'n 220 euro per maand extra betaald. Het geld is bedoeld als compensatie voor de gestegen kosten in het land. Saoedi-Arabië is stevig aan het hervormen. Naast de introductie van BTW werd ook de prijs voor brandstof met bijna de helft verhoogd. Wel steekt het land geld in de zorg, woningmarkt, studenten en gepensioneerden. Maar ook zijn er bijstandsuitkeringen gekomen. Saudi-Arabië hoopt minder afhankelijk te worden van olie. Amerika heeft bij de VN-veiligheidsraad zijn steun uitgesproken voor de demonstranten in Iran. De Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig. Rusland stond bij de spoedvergadering recht tegenover de VS. Iran moet zijn eigen problemen oplossen, vindt Moskou. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra is in New York. Nederland is sinds deze week voor een jaar lid van de Veiligheidsraad. Zelstra roept de Iraanse regering op om geen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. De KLM heeft, eh, sorry, de KVB heeft bij Abdelhak Nouri al voor zijn hartstilstand een hartafwijking vastgesteld. De afwijking werd in april 2014 geconstateerd op een echo, meldt NRC op basis van onderzoek. De KVB zag geen gevaar voor zijn gezondheid, maar bracht Ajax toch op de hoogte.